7 uur. Dit is al Megens met het NOS-journaal. Het nieuws over de gezondheidsproblemen van Johan Cruijff leidt tot veel reacties uit de sportwereld. Vanmiddag werd door zijn management bevestigd dat Cruijff longkanker heeft. De KNVB zegt geschrokken te hebben kennis genomen van het nieuws... en wenst Cruijff en zijn familie veel sterkte. Ajax-directeur Edwin van der Sar meldt op de site van Ajax dat zowel in Amsterdam als in Turkije, waar de A-selectie op dit moment is, geschokt is gereageerd. Ook hij wenst Cruijff veel sterkte en beterschap. Cruijff heeft zich de afgelopen weken laten onderzoeken in een ziekenhuis in Barcelona. En daarbij is longkanker vastgesteld. Met het oog op de privacy van Cruijff en zijn familie doet het management geen verdere mededelingen. Oud-CDA-leider Willem Aantjes is overleden. Aantjes was de eerste fractievoorzitter van het CDA, dat in de jaren 70 ontstond uit een fusie van de ARP, CHU en KVP. In 1978 kwam hij in opspraak nadat historicus Lou de Jong bekend had gemaakt dat Aantjes in de Tweede Wereldoorlog lid was geweest van de Waffen-SS. De politicus trad af, maar later bleek dat de lezing van de Jong niet klopte. Aantjes was alleen lid geweest van de Nederlandse onderafdeling. Willem Aantjes was 92 jaar. Er wordt steeds minder alcohol aan jongeren verkocht, maar dat betekent niet automatisch dat ze minder drinken. Uit een onderzoek in opdracht van staatssecretaris Van Rijn blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tussen 14 en 17 afgelopen jaar alcohol heeft gedronken. Ze kregen alcohol van hun ouders of van oudere vrienden. China heeft zijn alternatieve vredesprijs toegekend aan president Robert Mugabe van Zimbabwe. De jury zegt dat hij de prijs krijgt voor zijn inspirerend leiderschap en bijdrage aan de politieke eenwording van Afrika. China stelde de Confucius Vredesprijs in 2010 in uit ergernis over de toekenning van de Nobelprijs voor Vrede aan de Chinese dissident Liu Xiaobo. Het weer is bewolkt, op de meeste plaatsen droog. In de loop van de avond klaart het op. Morgen overdag periode met zon en ook dan droog en het wordt middag zo'n 13 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog langzaam rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Inbrugge 3. A20 naar Hoek van Holland voor het knooppunt Brechtseplein 2. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 8 kilometer. En bij Gorkum staat er dan ook weer 4 kilometer.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 Voor maar 5 euro kan je al meedoen en inschrijven kan bij Talassa of per e-mail garnaal Zandvoort en dan garnaal met AE. gmail.com. Dan gaan we naar zondag 1 november, dan is er weer een rommelmarkt. In de krocht, er zijn nog een aantal plekjes vrij. De rommelmarkt begint rond 10 uur en eindigt rond een uur of vier. En opgeven kan via rommarkzandvoort.gmail.com Op 15 november, ik, eh, jullie zullen vast denken waarom neem ik zo'n grote stap? Nou, ik heb tot en met eh, november heb ik geen uitzendingen. Dan in december ben ik weer terug. En dan in januari heb ik weer geen uitzendingen. En dan februari begin ik weer met elke donderdag uit te zenden. Maar goed, op 15 november komt Sinterklaas in Zandvoort rond 12 uur... ter hoogte van het Juttersmuseum. Daarna gaat hij door op zijn paard richting het Raadhuisplein... en dan later in de middag in de Korversporthal is het grote Spietenspektakel. Hier hoor je Wallpaper van Stay Gold. simple December was you and me and I told my heart it was just a summer thing. That it was just a summer thing. a summer Summerfame. En nu hoor je Elena met Midnight Sun. big heels and thongs. that turns me on. Now just listen to the song and loosen up your body till it come undone. Loosen up your body. het laatste onderwerp. De top 5 films in de bioscoop. En je hoorde fun. Op 5 staat Inside Out voor 6 jaar en ouder. Op nummer 4 Maze Runner, de Soort Trials. Oftewel Maze Runner 2. Voor 16 jaar en ouder. Op nummer 3 Sicario voor 12 jaar en ouder. Op nummer 2 Hotel Transylvania. Hotel Transylvania 2, die staat op nummer 2 en het... Huh? Hij staat op nummer 2 en het is Hotel Transylvania 2. Ja, het klinkt heel raar, hè? Nou ja, het klinkt niet raar, want het is gewoon de tweede film en het staat op de tweede plaats. Ja, maar... Nou ja, ik okay. het wel vaak, ja. <laughs> Goed, en dan op nummer 1 staat Ja, ik wil voor 6 jaar en ouder.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 I will be your baby. Yes, I will be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I will be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Uh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. cleaning. Plus, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting.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 Ja. Toen dacht ik van, oh oh, hoe ga ik die telefoon ophangen? En anders hoorde je de hele tijd mensen gillen. Ja. <laughs> je weet hoe meiden bij elkaar gaan, hè? Niet. Ja. Maar goed, we gaan wel gewoon een verzoekplaatje draaien voor Brechtje. Dat is wel zo aardig. Namens Nigel. Namens Thomas. Oh, dat is niet waar. <laughs> dat is wel waar. Hier is Justin Bieber. Ik hou zelf niet van Justin Bieber, maar, het, nummer, eh, maar het nummer... Ik moet eerlijk zeggen, het nummer is wel goed.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 What do you mean? what do you mean? We gaan nog één plaatje draaien en daarna... Oh, dan is het alweer tijd om te gaan stoppen. Zullen we even speciaal afsluiten? Oh, met wat? Ja, weet ik niet. Neem aan eh, speciaal.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 En zometeen hoor je nog Alternative FM. Nous sommes et tous les mêmes. Macho mais tu, vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que, que, tu le mérites. Avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement.